Clemens Peters met het NOS Journaal. De crisisnoodopvang in gemeenten voor asielzoekers moet langer open blijven dan 1 april. Dat heeft staatssecretaris Van de Burger gevraagd aan de burgemeesters in het zogeheten Veiligheidsberaad. Voorzitter Bruls van dat Veiligheidsberaad zei dat veel burgemeesters positief op het verzoek reageerden. En ook is in het overleg gesproken over de derde landers. Een groep van circa 4900 vluchtelingen uit Oekraïne die geen Oekraïns staatsburger zijn. Ze hebben nu nog dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen... Maar maar die regeling stopt op 5 maart. En de burgemeesters willen dat die regeling wordt verlengd. Privéadressen in het kadaster zullen beter afgeschermd worden om bedreiging te voorkomen. Onder meer D66 heeft het kabinet gevraagd om de openbaar toegankelijke huisadressen af te schermen... om te voorkomen dat die gegevens in verkeerde handen komen. Mensen zouden zo makkelijk thuis bedreigd of geïntimideerd kunnen worden. Het kabinet bekijkt nu hoe de huisadressen bij het kadaster beter afgeschermd kunnen worden. Noorwegen verbiedt betogers om morgen een Koran te verbranden bij de Turkse ambassade in Oslo. Zo'n verbranding gebeurde eerder in Zweden en Denemarken. Volgens de politie is het verbranden van het boek op zich een legale manier om een mening te uiten. Maar zijn er te grote zorgen over de veiligheid. Het is onduidelijk wat voor dreiging er dan zou zijn, maar de politie zegt daar aanwijzingen voor te hebben. Een omstreden hondenfokker uit Eersel in Brabant krijgt 430 in beslag genomen honden niet terug. Wel mag hij de 59 honden die hij nu nog heeft voorlopig houden. De Voedsel- en had de honden vorige week meegenomen nadat de fokker eerder al was gewaarschuwd. Veel dieren hadden gezondheidsproblemen en ze zaten met te veel in kleine hokken. De hondenfokker eiste bij de rechter zijn honden terug, maar hij kreeg geen gelijk. Het weer. Vannacht is het bewolkt met hier en daar regen. Het koelt af naar een graad of 7.